Mark Visser met het NOS Journaal. Vleeshandelaar Willy Selten heeft 2,5 jaar celstraf gekregen. Volgens de rechtbank in Den Bosch is hij schuldig aan valsheid in geschriften. Hij heeft paardenvlees verkocht als rundvlees. De rechtbank vindt dat Selten het imago van de Nederlandse vleessector... in binnen- en buitenland heeft geschaad, net als het consumentenvertrouwen. Ook heeft hij maatschappelijke onrust veroorzaakt... en dat is volgens de rechter ernstig, vooral als het om voedsel gaat. Het OM had vijf jaar cel geëist. Minister Dijsselbloem vond vorig jaar al dat de salarisverhoging van de Raad van Bestuur van ABN AMRO niet verstandig was. Hij schrijft aan de Tweede Kamer dat hij die opvatting meerdere keren heeft geuit en dat hij ook bekend was bij de bank. De minister verwachtte al dat de verhoging op onbegrip zou stuiten bij medewerkers, klanten en andere delen van de samenleving. Dijsselbloem erkent wel dat hij de bank vorig jaar heeft gezegd dat hij de salarisverhoging juridisch en bestuurlijk zou verdedigen. Twee meisjes van 14 en 16 uit Weert blijken een verhaal over een ontvoering en verkrachting te hebben verzonnen. Ze hadden gezegd dat ze in Hezen in een busje waren getrokken en dat een van hen was verkracht. Het onderzoek is gebleken dat ze stiekem met de trein van Weert naar Eindhoven waren gegaan. Op de terugweg werden in Hezen uit de trein gezet omdat ze geen kaartje hadden. En uit angst voor straf verzonnen ze toen het ontvoerings- en verkrachtingsverhaal. De stichting Bestrijding Antisemitisme doet aangifte tegen FC Utrecht. Zondag waren tijdens de competitiewedstrijd tegen Ajax antisemitische spreekwoorden te horen. Ze kwamen van een deel van het harde kern van de voetbalclub. De stichting zegt dat de club niks heeft gedaan om de spreekwoorden te stoppen. Vier jaar geleden won de stichting nog een kort geding tegen ADO Den Haag. De club moest van de rechter onmiddellijk ingrijpen als er vanaf de tribunes antisemitische spreekwoorden te horen zijn. Het weer, in het zuiden vaker de zon, in het noorden bewolking bij een graad of 14. Morgen is het eh, eerst in de ochtend grijs, maar daarna smiddags de zon. De dagen daarna zachter. Vrijdag kan het zelfs 18 graden worden. Dit was het en op ZFM, verkeersupdate. Dit is alleen de Geest van de AWB.